Mariette Krol met het NOS Journaal. Het is uitgelopen op een bloedbad. Twee zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op tussen de gasten. Toen even later hulpverleners bij de slachtoffers waren... zouden er nog twee bommen zijn afgegaan. Er zouden zeker 23 doden zijn. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar de Iraakse veiligheidsdiensten denken dat terreurgroep IS erachter zit. Het lijkt erop dat verfgigant Axo Nobel en zijn Amerikaanse concurrent PPG Industries praten over een fusie. Volgens persbureau Bloomberg overwegen de Amerikanen een overnamebod te doen. Volgens persbureau Reuters ligt het initiatief juist bij Axo Nobel. De bedrijven zijn ongeveer even groot met elk een jaaromzet van zo'n 14 miljard euro en een kleine 50.000 werknemers. PPG is onder meer bekend van de verfmerken Histor en Rambo. De Kaagbaan op Schiphol is dit voorjaar negen weken gesloten voor onderhoud. Daardoor zullen de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan extra worden gebruikt. En dat leidt tot meer overlast voor omwonenden, ook s'nachts. De Kaagbaan krijgt de komende weken nieuw asfalt, nieuwe bekabeling en nieuwe verlichting. N.F.C. FC Barcelona heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden hadden de eerste wedstrijd bij Paris Saint-Germain met 4-0 verloren... en moesten dus in eigen huis een enorme overwinning boeken. Dat leek er eerst niet in te zitten, maar in de allerlaatste minuut werd het 6-1... Barcelona gaat dus door. Ook Borussia Dortmund plaatste zich voor de kwartfinales... met een 4-0 overwinning op Benfica. Daarmee maakten de Duitsers het 1-0 verlies in hun eerste wedstrijd ruimschoots goed. Het weer, vannacht in het zuiden nog regen, in het noorden en oosten kouder en kans op mist.